Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump denkt erover om wat hij noemt... de militaire inspanningen in het Midden-Oosten af te bouwen. Op zijn eigen sociale medium zegt hij dat de militaire doelen bijna zijn bereikt. Volgens hem zijn die doelen onder meer het verwoesten van Irans raketprogramma... en defensieindustrie en voorkomen dat het land een kernwapen ontwikkelt... Toen Amerika en Israël de oorlog drie weken geleden begonnen... was ook machtswisseling in Iran een doel, maar dat noemt Trump nu niet. Begin vorige week zei de president ook al dat de oorlog bijna voorbij was. Maar de afgelopen dagen melden Amerikaanse media nog... dat er duizenden extra militairen naar het Midden-Oosten gaan. Amerikaanse openbare aanklagers onderzoeken mogelijke banden... die de Colombiaanse president Petro heeft met drugshandelaren. Dat meldt het persbureau AP, dat documenten heeft ingezien. Petro zou mogelijk contact hebben gehad met het beruchte Sinaloa-kartel en geld van drugshandelaren hebben aangenomen... tijdens een verkiezingscampagne vier jaar geleden. De Colombiaanse president spreekt alle beschuldigingen tegen. Het aantal schademeldingen na de aardbeving bij Eleveld in Drenthe van vorige week... is opgelopen tot ruim 1900. De meeste schadegevallen vallen mee... maar er waren 24 meldingen van een acuut onveilige situatie na de aardbeving... Twee situaties worden nog onderzocht, meldt RTV Drenthe. Veel mensen hebben hun schade gemeld bij het instituut Mijnbouwschade Groningen. Dat is het verkeerde loket. Ze hadden het moeten doen bij de commissie Mijnbouwschade. Maar de instanties hebben beloofd dat ze onderling regelen... dat de melding bij het juiste loket terechtkomt. Het weer in het noorden bewolking, nevel en mist... en die breiden zich in de loop van de nacht naar het zuiden uit. Bij weinig wind koelt het af naar 0 tot 4 graden. Overdag is de bewolking en de mist in het noorden hardnekkig. In de rest van het land veel zon.